Mark Visser met het NOS Journaal. Hockeytrainer Luigi C. heeft voor het stiekem filmen in dameskleedkamers anderhalf jaar cel gekregen. Daarvan is acht maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel tegen hem geëist. De 46-jarige C. filmde meisjes bij hockeyclub HGC in Wassenaar... en daarvoor bij de Haagse club HDM. Volgens de OM heeft hij daarmee ook kinderporno gemaakt... maar dat achter de rechtbank niet bewezen. Wel had Louis C. ander pornomateriaal in zijn bezit... en daarvoor is hij wel veroordeeld. Oud-PVDA-raadslid Van der Roest uit Utrecht is veroordeeld tot 240 uur werkstraf... omdat hij geld had gestolen uit de kas van de dakloze krant. Van der Roest was penningmeester van de Utrechtse straatkrant Straatnieuws. Hij heeft ruim 26.000 euro verduisterd. En dat geld gebruikte hij onder meer om een eigen theaterproductie te financieren... en voor vakanties. Hij heeft inmiddels een groot deel van het geld terugbetaald. De rechtbank neemt het Van der Roest zeer kwalijk dat hij geld heeft verduisterd van een stichting... die zich inzet om daklozen een bron van inkomsten te bieden. De openbaar aanklager in Egypte vervolgt de politieman die in januari tijdens een demonstratie in Cairo een vrouw doodschoot. Het OM legt de man doodslag ten laste, waarop maximaal zeven jaar cel staat. Het gebeurt in Egypte zelden dat een politieman wordt vervolgd wegens geweld tegen betogers. slachtoffer was bij een herdenking van de doden die vielen bij de opstand tegen president Mubarak. Zonder duidelijke aanleiding schoot een agent haar dood. Beelden van het incident leiden over de hele wereld tot ontzetting. Een man uit Alkmaar is aangehouden omdat hij tientallen mensen zou hebben gebeld met de mededeling dat er een dierbare was overleden. Achteraf bleek dat er niemand dood was en dat het om een misplaatste grap ging. De 22-jarige beller deed zich voor als politieagent. Hij vertelde dat een vader, moeder, echtgenoot of soms een kind was overleden. Ze zouden zijn vermoord of zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk. Dankzij onder meer belgegevens wisten de regisseurs de identiteit van de beller te achterhalen. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierwolken. En het is 10 graden op de Wadden tot 17 in het zuidoosten. Vannacht kans op mist. Morgen overdag landinwaarts zon, maar wel koeler dan vandaag.